Beide partijen stonden lange tijd op 31 zetels, maar rond half drie vannacht daalde de PvdA in de tussenstand een zetel. De VVD staat nog steeds op 31, de PvdA zakte naar 30. Zo'n 90% van de stemmen is geteld. Verder staat de Partij voor de Dieren nu op twee zetels, evenveel als in de Kamer, maar een zetel meer dan eerder werd gemeld. Er is een enorm verlies voor het CDA. Die partij zakt naar 21 zetels. De PVV stijgt naar 24, D66 en GroenLinks naar 10. Volgens de voorlopige uitslag daalt de SP naar 15, de ChristenUnie naar 5, de SGP blijft op twee zetels en Trots op Nederland haalt er geen. In de loop van de avond maakte CDA-voorman Balkenende bekend dat hij opstapt als partijleider en dat hij ook niet in de Kamer gaat zitten. Hij noemde de uitslag van de verkiezingen zeer teleurstellend en neemt daar verantwoordelijkheid voor. Hij blijft wel aan als demissionair premier. In Amerika heeft de FBI bevestigd dat er een undercover operatie liep tegen Joran van der Sloot in de zaak Natalie Holloway. In april begon de operatie nadat van der Sloot via via de moeder van Holloway had benaderd. Hij eiste geld en zou in ruil daarvoor informatie geven over waar het lichaam van het vermoorde meisje gevonden zou kunnen worden. Er is toen 25.000 dollar aan van der Sloot betaald. Maar volgens de FBI en het OM in de staat Alabama was er toen nog niet voldoende bewijs om hem aan te houden. Vervolgens verdween van der Sloot naar Zuid-Amerika amerika In Peru zit hij nu vast voor de dood van een jonge Peruaanse vrouw in zijn hotelkamer.